uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïense troepen in de havenstad Mariupol gewaarschuwd zich binnen enkele uren over te geven. Alleen dan zullen hun levens gespaard blijven, bericht het Russische persbureau TAS. Volgens de Russen zitten de Oekraïense troepen vast in een grote staalfabriek bij Mariupol. Die berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. In Oekraïne is opnieuw een Russische generaal om het leven gekomen. Het gaat om een generaal-major Waar en wanneer hij om het leven kwam is onduidelijk. De hoge militair is gisteren begraven in Sint-Petersburg. Zijn voorganger sneuvelde ook al in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zouden al zeker zeven Russische generaals zijn gedood. De bevelhebbers opereren dicht bij het front om het moreel van de troepen op te vijzelen. Volgens Oekraïne zijn gisteren 1449 mensen geëvacueerd via afgesproken vluchtroutes, zogenoemde humanitaire corridors. De meerderheid is met eigen vervoer naar de stad Zaporizhia gevlucht in het zuidoosten van Oekraïne. 170 van hen komen uit de belegerde stad Mariupol. Anderen komen uit andere steden in het zuidoosten, als Berdjansk en Melitopol. De Nederlandse troepen met het Patriot luchtverdedigingssysteem zijn volledig aangekomen in Slowakije. Het laatste konvooi arriveerde rond middernacht. Twee andere konvooien waren eerder al op de dag aangekomen. De 150 Nederlandse militairen vertrokken donderdag met het Patriot-systeem naar Slowakije. Doel van de missie daar is om het grondgebied van de NAVO te beschermen tegen eventuele inkomende raketten. Noord-Korea zegt een nieuw type wapen te hebben getest. Volgens het staatspersbureau moet hij de inzet van zogeheten tactische kernwapens efficiënter maken. Zuid-Korea zegt gisteravond laat twee projectielen vanuit Noord-Korea te hebben gezien. Volgens een wapendeskundige gaat het waarschijnlijk om een ballistische raket voor korte afstanden.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 pile up, oh, it make me happy, oh, happy, oh. As my money they pile up, oh, it sweet my butt, oh, butt, oh. not the finish. We could try to enjoy. But I not the finish. Oh, we could try to enjoy. Say kata kata huru no de finish. Eh. Make you try to enjoy. Problem in no the finish. So make you try to enjoy. Uh-huh. Make we dance like Luwala. Yeah, Luwala. Van Marseille tot à Lille, et chaque dans ta ville, toute France, avec romance.